goodbye, auf Bella, bella donna, goodbye, Ik was laatst met vakantie in het mooie Napoli. Gitaren speelden zachtjes in melodie, Wij dansten op die avond, ze lachte tegen mij. Haar ogen vol verlangen, geluk leek zo nabij. Goodbye, auf Wiedersehen. Ik wil het heus wel weten, sind die nacht in Napoli. heb ik mijn hart verloren aan die kleine Bellamy. Bij dat scheid aan de haven, zei ze zacht, vergeet me niet. En hoor ik je gitaren, dan denk ik weer aan ons lief. Bella, bella donna, goodbye. 歌单。